10 uur. Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Terne geplaatst, dat meldt het VPRO-programma Bureau Buitenland. De Nederlanders zijn verbonden aan een ziekenhuis... waar vorige week een patiënt overleed aan ebola. Zeker 123 patiënten en medewerkers van het ziekenhuis... moeten drie weken in quarantaine. Sinds het overlijden van de 27-jarige patiënt... houden de autoriteiten meer dan 500 mensen in de gaten. De man stierf in een gebied waar het virus al maanden niet meer voorkwam. Bij de Gay Pride in Jeruzalem zijn zes deelnemers neergestoken. Twee van hen zijn zwaar gewond, zeggen de Israëlische hulpdiensten. Op foto's is te zien dat de dader, een ultra-orthodoxe Jood, in de boeien wordt geslagen. Tien jaar geleden sloeg hij ook al toe op de Israëlische Gay Pride. Toen raakten vier mensen gewond. De man kreeg twaalf jaar cel en werd drie weken geleden vrijgelaten. Ondanks de steekpartij gaat de parade gewoon door. Onze strijd voor gelijkheid wordt hier alleen maar sterker van, zegt de organisatie. De KNVB noemt de geplande politieacties tijdens de eerste speelronde van de eredivisie een treffer recht in het hart van de sport. De Nederlandse politiebond wil bij de start van het nieuwe voetbalseizoen over anderhalve week opnieuw actie voeren voor een betere CAO. Het idee is om bij de wedstrijden geen agenten in te zetten. Volgens de vakbond is het dan aan de burgemeesters om af te wegen of het verantwoord is een wedstrijd te laten doorgaan. De KNVB noemt het doodzonde dat het competitieprogramma overhoop dreigt te worden gehaald door de acties. In de derde voorronde van de Europa League heeft AZ thuis met 2-0 gewonnen van de Turkse club Sehir. De doelpunten werden gemaakt door twee nieuwelingen, Job van der Linden en Vincent Jansen. AZ speelde bijna de hele wedstrijd met één man meer nadat de keeper van de Turken een rode kaart had gekregen. Volgende week speelt AZ de return in Istanbul. Het weer, vannacht is het koud met minima rond een graad of 7. Morgen zonnige periode en droog bij 16 tot 20 graden. Zaterdag en zondag is het ook droog en schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 tot 25 graden. Dit was... Een hele goede avond, luisteraars. Dit is Tussen App en Vloed met Charles Duif. Mooie ballads draai ik vanavond voor u. En eh, ja, that's what friends are voor. Daar zijn vrienden voor. Maar u mag meedoen met het programma. U mag verzoekjes indienen. Altijd welkom. Eh, mits het mooie ballads zijn. Mooie rustige nummers.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 En eh, ik denk dat ze daar nog steeds van kunnen leven, die jongens. We gaan luisteren naar een prachtig nummer van Art Garfunkel. Het gaat over Barbara Allen. sweet William on his deathbed lay for love of Barbara Allen. He sent his servant to the town, the place where she did dwell in, saying, Master dear, has sent me if your name be Bondman. Then slowly, slowly she got up, and slowly she went to him, and all she said when there she came was, "Young man, I think you're dying." Don't you remember the other night when we were in the tavern? You drank a toast to the ladies there and slided by. and Barbara. en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Will my love be returning like the sun to brighten up my life and as breaks over the ocean? Ja, onderweg eh, naar huis eh, Marcus van Dam, onze technicus. En eh, ik ga een plaatje voor hem draaien. Hij luistert gezellig nog eventjes mee voor zover de zender eh, in de radio op de, eh, in de auto te ontvangen. Is zeg maar eh, een range van ja, een bepaald aantal kilometers is dan toegestaan. En, nou, we hopen dat Radio Zandvoort dat de zender zo krachtig is dat het in Maastricht-Zuid te horen is. <laughs> nou, maar even zonder, zonder gekheid, Marcus. Ik, ik had een nummer van de Hollies voor je uitgezocht. Ik weet niet of het je smaak is, maar draai hem toch? Als je je raampje van je auto openzet, kan je gewoon die, eh, die air kan je gewoon meebreathen. Want zo heet het nummer. The air that I breathe. I need is the air that I breathe in to love you. Nou, het nummer heet gewoon The Air That I Breathe. Ik draai hem speciaal voor Marcus van Dam, onze technicus, eh, op weg naar huis. En uh, voor de luisteraars uh, van ZFM Zandvoort heb ik goed nieuws. Want het, uh, u mag pas om 7 uur morgenochtend naar bed. Hoe vindt u dat? Want de uitzending tot 12 uur natuurlijk mooie ballads tussen app en vloed. Maar daarna komt Willem Bruist hier de studio vol bruisen... met allemaal zomerhits, dus daar kunt u volop van genieten. Vandaag is eh, zoon Sven, mijn zoon, eh, geopereerd, luisteraars... in het eh, Rode Kruis ziekenhuis van Beverwijk. Sven heeft een, een, stofwisselingsprobleem, waardoor hij veel te zwaar werd... en heeft nu vandaag een gastric bypass gehad... Dat is een maagverkleining. En bovendien wordt er een soort omleiding gemaakt vanaf je slokdarm naar een een deel van je darm. En dan wordt er een stuk darm uitgeschakeld... waardoor je lichaam minder voedsel opneemt tijdens het spijsverteringsproces. Waardoor je eh, ja, hopelijk uh, voor Sven eh, flink gaat afvallen. En ja, dat is belangrijk. Hij is, hij is nog jong. En ja, als je al jong zo zwaar bent... loop je kans natuurlijk op allerlei bijkomstige ziektes... zoals suikerziekte, ja, adervernauwing, aderverkalking. en dat moet je zo jong niet, niet hebben natuurlijk. Nou, eh, het is allemaal goed gegaan, de operatie. Hij is, eh, hij is er goed doorheen gekomen en eh, hij zingt nog steeds lekker. Luister maar. Sven Duif. Georgia on my mind. Georgia Georgia the whole day through. Just an old sweet song keeps that Georgia on my mind, on my mind. I said, Georgia. song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me other eyes smile tenderly still in peaceful dreams I see that Georgia on my mind. Oh, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia. Ja, zo'n Sven Duif vandaag dus eh, in het Rode Kruis ziekenhuis. Geopereerd eh, eigenlijk aan een obesitas, want zo heet de ziekte. En eh, het leuke is dat in Beverwijk, waar het Rode Kruis ziekenhuis staat... het niet alleen uitblinkt in het gaat, als het gaat om het verzorgen van brandwonden... en alles wat er mee te maken heeft, maar ook eh, dus mensen die dus te zwaar zijn. Want eh, eh, het ziekenhuis in Beverwijk heeft daar ook inmiddels een naam voor opgebouwd. de obesitaskliniek daar is een van de beste van Nederland. De begeleiding is fantastisch, want voordat de operatie plaatsvindt... word je al weken van tevoren word je begeleid naar de operatie toe. Je krijgt sport, je, je, krijgt dan een bepaald voedingspatroon. je wordt natuurlijk mentaal word je gecoacht... Er zijn psychologen die je begeleiden. En, maar ook het natraject, dus na de operatie. Als je het allemaal zelf moet gaan, eh, gaan doen... dan eh, word je nog weken word je, eh, geholpen om de weg in te gaan... die noodzakelijk is om, ja, om gewicht te verliezen. nou, dat wilde ik even aan u kwijt. Straks dus om 12 uur Willem Bruist met een nachtvol zomerhits. Ik ga eerst verder met... Een, een, nummer voor de mensen uit Duitsland die hier nog in Zandvoort rondlopen met de koptelefoon en de ghetto blaster aan. Jenny, Udo Jurgens. Jenny, oh Jenny, ben found. hat ein anderer das Glück dir gebracht. Dieser Gedanke quält mich jeden Abend. Wunder das Glück dir gebracht. Dieser Gedanke quält mich jede Nacht. met, eh, met Jenny. Ja, dat is een fantastische eh, zanger was dat. Hij is helaas eh, recenter, luisteraars, overleden. Straks ga ik een mooi nummer draaien voor Orno Hulshoff. lief, zo lief. Van Dana Winner. Maar eerst 100 Mille chansons. Want zoveel liedjes zijn er minstens. Bocara, Mille Chanson. En uh, eh, Dana Winner, eh, onze zuiderbuur, ze komt uit België. Zingt prachtig eh, Frans ook, maar zingt ook mooi heel in de Engelse stijl. Maar is lief, is zo verschrikkelijk lief... dat ze vanavond hier in de studio bij ZFM Zandvoort even komt zingen. Dat doet ze speciaal voor Orno Hulshoff. Dat vinden wij allemaal lief, zo lief. we kept you Dana Winner zong voor ons, heel lief. Ik heb je lief, zo lief. Een, een, vrouw met een fantastische stem. En eh, ik heb het al eerder aan u verteld. Ik, eh, ik zag haar laatst in het Kennemertheater in Beverwijk... met een grandioze band er ook bij. En een aantal achtergrondzangeressen. En zangers trouwens ook. En een eh, fantastische geluidstechnicus. Want het, was, het leek bijna of een cd op stond. Zo mooi klonk het allemaal. maar het is een hele veelzijdige zangeres... die zowel Nederlandstalig als Engelstalig als Franstalig zingt. En dat doet het op een fantastische manier. En eh, echt de moeite waard. Als ze ooit nog weer eens in de buurt uh, optreedt, luisteraars, houdt in de gaten om daar eens een keer eh, naartoe te gaan.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 We hebben eh, kunnen genieten van Frida Bogara. We hebben eh, kunnen genieten van ehm, David Garrick. Want David Garrick zong Lady Jane voor ons. En nu gaan we luisteren naar nog een David. En die heet David Gates. niet het traditionele nummer If, maar Sail Around the World. beloof u vast, het wordt mooi weer de komende dagen. Dus uh, neem de zeilboot en trek erop uit. I would sail around the world Look for gold and dive for pearl But I know I will never get to go I would like to surprise be in everybody's eyes but it's true I will probably not get to my life has always been simple no one ever knows when I come and go ook een grote fan van Burt Bacharach muziek. Carpenters uh, zingen dat natuurlijk. Ja, Joost Oosterhuis, maar ook uh, Diana Kroll, Walk On By. We kennen dat oorspronkelijk van eh, Diane Warwick. If you see me walking down the street And I start to cry Each time we meet Walk on by walk on by believe that you don't see the tears. Just let me grieve in private, cause each time I see you, I break down and cry. Walk on by. I just can't get over losing you, and so if I seem broken blue. Walk on by. Walk on by. Foolish pride, that's all that I have left. So let me hide the tears and the sadness you gave me when you said goodbye. Walk on. see walk on by. Walk on by. En eh, dan hebben we het natuurlijk over eh, Diana Kroll. Die zingt dat niet zo prachtig. En luisteraars, eh, Dusty Springfield... die heeft natuurlijk ook een ontzettende hoeveelheid prachtige nummers opgenomen. If You Go Away, nummer Guitar natuurlijk van Jacques Brel maar ook eh, de The Windmills of Your Mind. Daar ga ik u mee eh, verwennen vanavond. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's turning, running rings.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 Was it something that you said? pictures hanging in the hallway and the fragment of a song. Half remembered names and faces, but to who? Dusty Springfield. Don McLean komt langs met Since I Don't Have You. Sinds ik jou niet heb, dag in je leven moet je toch een oud Beatletje draaien.